NOS nieuws van 1 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het OM eist tot vijf jaar gevangenisstraf tegen drie verdachten die naar Syrië wilden reizen om zich aan te sluiten bij IS. Tegen twee andere jongens werd 2,5 jaar en 1 jaar cel geëist. Twee verdachten zeggen dat ze naar Syrië wilden om daar weeskinderen te helpen of een transportbedrijf te beginnen. Alleen is daar in het dossier volgens de officier niets over te vinden. Alles wijst er volgens het OM op dat ze in Syrië wilden meedoen aan de gewapende strijd. Ton Heerts stopt komende zomer als voorzitter van de FNV. Hij zegt dat zijn taak erop zit, dat hij er een rotsvast vertrouwen in heeft... dat de FNV nu klaar is voor de toekomst. Heerts was vier jaar voorzitter van de FNV. In 2012 volgde hij Agnes Jongerius op als voorzitter van de grootste vakcentrale. In Frankrijk zijn zes mensen met spoed opgenomen in een ziekenhuis... nadat ze hadden meegedaan aan een proef met een nieuwe pijnstiller. Een van de patiënten is volgens Franse media klinisch dood. De proef was in een privékliniek in Rennes. Hoofdbestanddeel van het middel is cannabis. De kliniek heeft meteen alle proeven met het middel stopgezet. De Rotterdamse haven heeft een recordjaar achter de rug. Vooral door de toegenomen overslag van olie. Dat meldt het havenbedrijf bij de presentatie van de jaarcijfers. De goederenoverslag steeg in totaal met bijna 5% tot 466 miljoen ton. Door de lage olieprijs zijn de marges hoog bij de raffinaderijen... Daardoor laten ze volgens het havenbedrijf veel ruwe olie aanvoeren. De zorgverzekeraars hoeven hun informatievoorziening niet te verbeteren. Dat stelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Zilverkruis VGZ en CZ stapten naar de rechter... omdat de Nederlandse Zorgautoriteit fouten van de verzekeraars openbaar heeft gemaakt. Maar van de rechter hoeven ze hun beleid niet te wijzigen... omdat de NZA het onderzoek niet voldoende kan onderbouwen. Het weer in het noordwesten, westen en zuiden regen en soms natte sneeuw. De neerslag breidt zich ook naar het midden en zuidoosten uit... met in Limburg kans op sneeuw. En het is ongeveer 5 graden.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 Ik eet geen spin of kakkerlak. Of melk uit een pak. Ik eet geen spruitjes, ik eet geen meloen. Maar voor jou, jef Danielle, zou ik het allemaal doen. En juf Danielle, kijk die klas rond. Ziet één klein jongetje met nog heel weinig krullen en een knalrode bietenkop. En zegt hij nou, Jochem, heb jij dit geschreven? Heb jij dit geschreven? En het eerste wat in mijn hoofd opkwam was... Schaapje, schaapje, heb je witte wol? Totaal ongeloofwaardig, totaal ongeloofwaardig dat ik op de moment was. Dus op dat moment dacht ik meteen aan mijn oma. Want die zei altijd tegen mij, Jochem, als je het niet kan zeggen, zing het dan. En ik zeg, juf Danielle, lieve, lieve, lieve juf Danielle. Luister. That's your game, but I'm not a piece of meat. Simulate my brain, no. The night is young, and so are we. Let's just get to know each other slow and easily. Oh, take my hand, let's hit the floor and shake our bodies to the music, maybe. then you'll score. So come on, baby, won't you show some class? Why do you have to move so? take our clothes off. Terwijl je je kleren niet uit te trekken. Nou, ik zou het ook niet doen, het is een beetje koud. Hè, toch? Ja, het is tamelijk fris. Ja, tamelijk frisjes. We gaan even naar een hele oude. Van Ellie Ella Ayer af gaan we eh, ongeveer een sprong van een jaar of 50 maken, denk ik. Als het niet meer is. Maar dat eh, wil ik afwezen. Frank Sinatra samen met de Count Basie Orchestra.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 Oftewel Vlieg naar de maan of zo. Of uh, Fly me to the moon. Kan ook. Wil jij naar de maan? Eh, nee, laat maar. Nee, nee, is nog niks, hè? de maan. Nee. Al die gaten en dat stof. En er staan een paar van die vlaggen. <clears throat> als ze er nog staan. maanlandertje staat er nog, geloof ik. Als het intussen ook niet meer gewaard is, dat weet je natuurlijk niet. Maar goed, in ieder geval Frank Sinatra. Oeh, en dat nummer dat heette Fly Me To The Moon. En eh, normaal gesproken zou u om deze tijd eh, natuurlijk iets krijgen, dames en heren. Een, een item, maar dat gaat pas vanaf volgende week draaien. Vanaf volgende week verhuist het recept naar de vrijdag. Ja. En eh, dus om kwart over één krijgt u dan voortaan het recept. En dat is wel makkelijk, want dan heeft u het hele weekend de tijd om het uit te proberen. Dat is wel handig natuurlijk, toch? Ja, ja. Ja, vind ik wel. Want eh, lekker op Zandvoort, wat we normaal gesproken op vrijdag hadden eh, toen Toeter nog was, dat verhuist naar de woensdag. Dat gaat Ingrid gaat dat doen op woensdag. Dus eh, dat gaat ook lopen. En dan op vrijdag het recept. We hebben een beetje geshuffeld, zoals dat heet. Ja, ja. ja, dat, ja. Hebben we dat? Ja. En dit is Write Me Again. van Lucas Hamming. Maggie Riley was dat samen met Mike Oldfield natuurlijk. En dat nummer dat heette Moonlight Shadow. Of was het nou een andere? Nee, was Maggie Riley dit. Uh, tenminste, dat neem ik aan. Ga ik maar vanuit, want hij heeft nog wel eens een andere dame ook laten zingen. Maar uh, dit weet ik wel zeker wie het zijn. Claudia de Brij, samen met Waylon. Van het nieuwe album dat ze binnenkort uitbrengen. bij de deur, ik mis je nu. Mis je zo graag? geef een kus, ik geef je sleutels en je jek. En dan je tas en nog een kus, ik mis je nu al. Toch ben ik elke keer weer blij als jij vertrekt. Want ik mis je zo graag, het is oké. Okay straat uit en ik denk, ik mis je nu al. Kan haast niet wachten tot ik jou weer zie. Zou kunnen bellen of je komt, ik mis je nu al. Dat zou ik zomaar kunnen doen in theorie. Maar ik mis je zo graag, het is oké als je gaat. Want ik mis je zo graag, het is oké als je gaat. Want wanneer goed het is. Oh, oh, dat jij bestaat. Soms wanneer je bij me bent, lijkt het gewoon jij zo dichtbij. Maar ik wil niet dat een wonder bent, dus moet je.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 Fool's Garden. En dat we dat heet eh, Lemon Tree. Overigens wat eh, Claudia eh, de Brij betreft, dat nieuwe album waar ik het over had, dat is intussen uit. Dat heet Alles is Goed. er staan mooie liedjes op, onder andere Mag ik dan bij jou? en ook nog andere. Ik ga er straks na het nieuws nog iets van draaien. Van, van dat nieuwe album van, van Claudia de Brij. Vind je het goed? Ja, hè? Ja hoor. Ja, vind, vind je het uitstekend. Goed. Vind je het uitstekend? Ja. Ja? Oké. Nou, straks na het nieuws, dan eh, draaien we, na het liedje van de Sidekick, draaien we nog iets van het nieuwe album van eh, Claudia de Brij. Waar ze nog meer opvallende duetten op heeft staan. Dit, eh, de duet met Welen, wat u net hoorde. Ik mis je zo graag, maar er staat ook nog een ander duet op. Hoort u straks. En dit is Madcom. Voor alle mensen die nog even een dansje willen doen. Nou, daarvoor zet stoelen aan de kant. try and get a vibe, but keep it low key. I said, don't worry, them drinks is on me. But how to keep cool when this chick is so real? Yeah, blown off the meter. Repeat to myself, keep cool when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that juice in your trunk. How am I supposed to keep my cool? Ooh, ooh, Come on. is te laat. <clears throat> dat is een schandaal. Deze plaat, uh, nou die doen we gewoon nog even. Who's Fancy? Met Megan Trainer, Boys Like You. Oh, it might be wrong, might be the time of your life. So jump on in with me, and let me set you free. I'll make you feel like your dream. sorry voor het snotje hoor. Oh, eh, ja, stil, stil, stil, stil, stil. Nou, ophouden. Nee, dat is mooi geweest. Eh, steeds eh, zo'n artiest die dan weer voorkruipt en zo. Dat kan allemaal niet hoor. Dat, dat willen we allemaal niet hebben. Toch? Nee. Nee, dat kan. Oh, sorry. Nee, vind ik niet kunnen. Nee, nee. nee, vind ik ook niet. Nou, hoop ik dat mijn laptop, de ding het volhoudt. De batterij is leeg. Maar we zien. Ja, hij de ermee stop, weten we het. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Eigenzinnig en zelfstandig. Zo ziet burgemeester Niek Meijer Zandvoort. Volgens hem is de badplaats in dat opzicht eigenlijk een republiek. Tijdens de nieuwjaarstoespraak op 8 januari liet Meijer weten... dat hij niet van plan is te stoppen als bestuurder... maar juist door wil gaan met het verder uitbouwen van de gemeente. Welkom op de eerste nieuwjaarsreceptie van de Republiek Zandvoort. Zo grapte hij. Hoewel hij liever spreekt van een eerste stap naar Groot Zandvoort... in plaats van eh, Groot Haarlem. Zandvoort draagt geen bestuurlijke taken over... want daarvoor is de zelfstandigheid en eigenzinnigheid te groot. Aldus Niek Meijer scooterrijder is eh, woensdagavond in botsing gekomen met een auto. Rond 8 uur eh, ging het op de kruising van de Lange Herenvest en de Schalkwijkenstraat mis. Beiden zagen elkaar te laat en konden een aanrijding niet meer voorkomen. De scooterrijder, een maaltijdbezorger, liep hierbij slechts lichte verwondingen op. Zijn scooter was er ernstiger aan toe. Een 32-jarige Tsjech heeft eh, Alkmaarse politie gisteravond flink bezig gehouden. Tijdens een wilde, wilde achtervolging reed de man in op een politieagent. De Tsjech viel op door zijn rijgedrag en kreeg daarom een stopteken. Hij negeerde dit en ging er als een haas vandoor. Even verderop reed de man in op een politieagent die nog maar net op tij, opzij kon springen. De achtervolging ging verder en eindigde even later... toen de Tsjech een bocht naar de A9 verkeerd inschatte. Hij slipte en belandde in de berm, waarop hij klem werd gezet. Eh, agenten moesten een raam van de auto inslaan om de man aan te houden. De man had duidelijk te veel gedronken... en hem wordt dan ook een poging tot doodslag ten laste gelegd. Zijn auto is in beslag genomen en hij bleek nog twee boetes open te hebben staan... En daarbovenop nog een fikse boete, neem ik aan, voor het eh, drinken. Jawel, die is aan de beurt. De N9 is tussen Schorrel en Sint Maartenszee dicht in verband met bergingswerkzaamheden. Bij eh, Sint Maartens Vlotbrug eh, is een vrachtwagen in de berm beland. De truck zit muurvast het verkeer kan via de parallelweg rijden. Het is nog niet duidelijk wanneer de weg weer wordt vrijgegeven. Vorig jaar bleek dat de geluidsinstallatie in de aula van de begraafplaats aan vervanging toe was. De gemeenteraad heeft daarom in november 2015 een bedrag beschikbaar gesteld voor een nieuwe installatie.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 En vanwege de koude bovenlucht is dat grotendeels in de vorm van winterse neerslag. Dus hagel en natte sneeuw. Ook kan het daarbij onweren. Het wordt ongeveer 5 graden en tijdens de buien zakt de temperatuur nog een paar graden. Vanavond en vannacht blijft het buien. De temperatuur daalt naar een graad of 2. Maar tijdens buien kan het zelfs een klein beetje vriezen. Let dus op als u vanavond en of vannacht eh, eh, de weg op gaat... want het kan lokaal glad worden. Zaterdag kunnen er ook nog winterse buien vallen. En zondag lijkt het vooralsnog droog te blijven. Wel wordt het kouder, de temperatuur ligt dan dicht bij het vriespunt... en door de harde wind voor het gevoel eh, zelfs een eindje daaronder. Tot zover. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ja, en mocht u met de trein willen, dan eh, kan ik u even meedelen dat er tussen Haarlem en Leiden <clears throat> geen treinverkeer mogelijk is. Geadviseerd wordt als u naar Leiden moet te reizen via Amsterdam Sloterdijk. Dus de trein naar Sloterdijk vanuit Zandvoort nemen en daar overstappen op spoor 11 naar de trein Schiphol-Leiden. Eh, hoe lang? Het, de eh, reistijd zal ongeveer 30 tot 45 minuten langer duren. En eh, de, hoe de prognoses zijn voor deze storing. Het gaat namelijk om een wissel- en zijn seinstoring. hoe lang de, promoties, de prognoses zijn wanneer dat opgelost is, is nog niet bekend. Dus geen treinverkeer tussen Haarlem en Leiden. Dan bent u daar ook weer van op de hoogte.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 Desolation comes upon the sky. and I see fire. sidekick. Ja. Mooi hoor. Mooi hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ik vind het prachtig. Trouwens, <laughs> ja, het komt eh, nog steeds van, eh, die, eh, van het album X. En dat is langzamerhand aardig uitgemolken qua singles en zo. Dit was een van de eerste ervan trouwens. Dit was de eerste. Ja, de eerste. En voor de rest hebben ze geloof ik nu zo langzamerhand alle nummers... hey, de NS. <laughs> Ja, alle, ja alle single uitgebracht. Ja. Ja, maar eh, alle nummers zijn zo langzamerhand op single. Uh, wat, wat ik u beloofd heb, ga ik nu doen, dames en heren. Ehm, Claudia de Brij <clears throat> heeft een fantastisch nieuw album uitgebracht. Dat heet Alles is Goed. En daar staan een aantal opvallende nummers op. U heeft daarvan het liedje, de single met Welen, Ik mis je zo graag, al gehoord. Natuurlijk staat ook Mag ik dan bij jou erop in de 2016 versie. Wat het verschil is, weet ik niet. Ik heb het nog niet gehoord. Maar eh, er staat ook een, pracht, een prachtig duet. Nou ja, prachtig. Ik weet niet of het prachtig is. Ik heb het nog niet gehoord, maar ik ga het u wel laten horen. Dus ik ben net zo verrast als u. Eh, is een eh, duet op dit album met Pascal Jacobsen van Bluff. Nou, dat moet haast wel goed zijn. Dat kan bijna niet anders. Ik onthoud van jou, heet het liedje. Claudia de Brij, samen met Pascal Jacobsen. Alle woorden en alle zinnen die je zegt. En alles wat je mij al die tijd hebt uitgelegd. En waarvan ik denk dat jij het toch weer vergeet. Maar ik doe iets en het is iets waar jij niets van weet. Want hoe je kijkt en hoe jij lacht. Als jij me vertelt wat je nu weer bedacht. Alles blijft me bij en alles sla ik op en ik hou je bij mij voor altijd in mijn kop. En ik onthoud, onthoud van jou zo lang. En het maakt me bang dat jij vergeet. Dat ik niet meer weet, ik heb je zo lief. Neem mij niet voor lief. Ik onthoud, onthoud van jou. Ik onthoud, onthoud van jou. Ik onthoud, onthoud van jou. straks echt niet meer weet Dat wij samen waren en mijn naam vergeet Dan zal ik je vertellen wat ik nu onthoud En, ik, ik maak alles net ietsje mooier voor jou En ik onthoud, onthoud van jou Ik onthoud Niks te veel gezegd? Twee prachtige stemmen natuurlijk. Dat om te beginnen al. Ik onthoud zoveel van jou. Het album van Claudia de Breij dat heet Alles is Goed. En eh, het is een prachtig liedje wat ze eh, samen gedaan heeft. Gisteravond trouwens waren ze nog bij eh, RTL Late Night. althans Claudia dan, samen met Welen. En daar had Welen een hele leuke verrassing voor ik weet niet wat, ik zag het net staan toevallig Pinter. Ik denk dat hij een mooi liedje voor de gezongen heeft. Maar in ieder geval, uh, dus dat maakt niet uit. Dit is eh, van het nieuwe album dus van Claudia. Alles is goed. En daarvan Ik onthoud van jou. En dat is een prachtig duet dus met... Um, <clears throat> met, eh, met Pascal Jacobsen. Ja, we hebben hier een Noorderling in de studio zitten, dames en heren. En eh, die eh, komt een beetje van de grens, geloof ik, van Groningen en Drenthe vandaan. En zo af en toe moet je zo'n man dan ook een beetje uh, thuisgevoel geven. Hè? Dat, dat, je, dat, dat je denkt van, oké, een beetje Grunning, zo'n beetje Drents. Dat doet het altijd wel goed. En dankzij hem kreeg ik ook de tip voor dit liedje. Dus Albert-Jan, speciaal voor jou, jongen. Prachtig liedje van, hoe heet die man ook weer? Daniel Logus. Oh ja. Waar gaan we naartoe? de tegels. Eigenlijk leppertles. Eigenlijk zijn de regels. Allemaal in de riegen. Dezelfde kant op. En iedereen maar denken. Ik ben vrij in de kar. dagen heeft het leven volgens mij geen doel. Een onvoorstelbaar toeval, wat zolang de zin het niet stopt. Een mens heeft het besef, die is vrij in de kop. dag de hemel. Misschien zelfs de hel. Ik geloof het niet, maar toe maar. We zien het wel, we zien het wel. We gaan we naartoe? Daniel Lohus. We kennen hem natuurlijk van de band Kik. Daar zat hij ook in. En eh, prachtige liedjes gemaakt als Op fietsen en zo. En eh, Waar mo prachtig mooie dag. Kennen we, kennen we ook nog. Maar dit is een van zijn nieuwste. Waar gaan we naartoe? Om het gewoon op zijn Nederlands te zeggen. En eh, prachtig liedje trouwens. En ik heb er nog één. Denk ik, ja. Maar die duurt ook lekker lang, dus dat duurt nog even. Prachtige plaat vind ik dit, persoonlijk. Dat is een mooie afsluiting van het programma. Want ik, ik vind dit goed. Dit is eh, Raccoon. Het nummer dat heet Fun We Had. Nou, ondanks alle storingen hadden we best wel pret vandaag. Dank wel. Here's to the friends we used to have. I slipped away like they were never there. Look at a picture in my hand and feel the memories return flying in from everywhere. Yeah, the far used to times when things went bad. Drink up, sunny boys, we made it home. Please know I never will forget all of the fun we had and how I never felt alone. plaat is dit. Niet te geloven. Het wordt echt uh, de hymne van 2016 eh, hoor. Hey Jude-achtig zou je bijna kunnen zeggen. Het is een mooie week afsluiter voor eh, het programma Zandvoort Lunch. The fun we had. Nou, ja hadden we wel, toch? Ja hoor. Raccoon. Echt een van de beste Nederlandse mensen op dit moment. Vind ik persoonlijk. Geweldige muziek. Die gast die, die heeft een prachtige stem. Ik heb nog nooit een slecht nummer van ze gehoord. Goed, nou dat was hem dan. Uh, heerlijk, gewoon lekker om dit eh, te mogen draaien. Zo aan het eind van een werkweek. Eh, Zandvoort Lunch er voor ons ook weer op deze, deze prachtige week. En eh, we gaan eh, lekker zo eventjes dorp in en zo. Even gezellig, je weet maar nooit. En woehoe, ja, ehm, we gaan het weekend in. En ik hoop dat u een fijn weekend heeft allemaal. Mede namens Angela natuurlijk. En namens iedereen hier bij ZFM Zandvoort. Geniet van het weekend. Het weer is niet al te best. Maar dan blijf je maar binnen. Ga je lekker de kroeg in. Of je gaat lekker bij de open haard zitten. Of wat dan ook. In ieder geval, maak er wat van. Ja.